Het weer hier in Nederland. Vanaf de Noordzee trekken buien met winterse neerslag het land binnen. Lokaal is hierdoor kans op gladheid. Ook vanmiddag kans op een bui, vooral in het kustgebied. Temperatuur vanmiddag 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Na een kwartier stond de AEX-index 1% hoger. Ook de andere Europese beurzen en de beurzen in Azië stonden in het groen. Beleggingsanalisten verwachten over het algemeen een goed beursjaar. Ze denken dat beleggers weer massaal in aandelen stappen. Vorig jaar waren veel beleggers voorzichtig uit angst voor een tweede recessie en door de Europese schuldencrisis. Aandelen zijn mede daardoor gemeten naar de koerswinstverhouding relatief goedkoop. De eerste ochtendspits van het jaar is uitzonderlijk rustig verlopen. Op het drukste moment stond er op de snelwegen 50 kilometer file. Ook in de treinen was het overwegend rustig. Veel treinen waren meer lege plaatsen dan normaal. Nederlandse spoorwegen hadden grote drukte verwacht. Vanwege defect materieel zijn veel treinen ingekort. De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid. De problemen met de wekfunctie van de iPhone zijn nog niet voorbij. Ook vandaag melden mensen dat de wekker niet afging. Fabrikant Apple liet gisteren weten dat het probleem vandaag vanzelf opgelost zou zijn. De eerste twee dagen van het jaar hadden veel iPhone-bezitters zich verslapen... doordat de wekker het niet deed. Vanochtend klaagden behalve in Nederland ook in Azië iPhone-gebruikers... dat de wekker het op de eerste werkdag niet deed. In Australië is tijdens een zware storm het dak van een bioscoop ingestort. Tientallen bioscoopbezoekers raakten licht gewond. In het stadje Bathurst bij Sydney viel in een half uur 10 mm regen. Het dak van de plaatselijke bioscoop kon de hoeveelheid niet aan. Bezoekers dachten in eerste instantie dat het kraken en lekken van het dak bij de special effects van de film hoorde. Het incident heeft niets te maken met het slechte weer in het noordoosten van Australië. Daar staat een enorm gebied onder water en zijn drie mensen omgekomen door zware regenval en overstromingen. Het weer hier in Nederland. Vanaf de Noordzee trekken buien met winterse neerslag het, land binnen. Lokaal is hierdoor kans op gladheid. Ook vanmiddag kans op een bui, vooral in het kustgebied.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 Ook de andere Europese beurzen en de beurzen in Azië stonden in het groen. Beleggingsanalisten verwachten over het algemeen een goed beursjaar. Ze denken dat beleggers weer massaal in aandelen stappen. Vorig jaar waren veel beleggers voorzichtig uit angst voor een tweede recessie en door de Europese schuldencrisis. Aandelen zijn mede daardoor gemeten naar de koerswinstverhouding relatief goedkoop. De eerste ochtendspits van het jaar is uitzonderlijk rustig verlopen. Op het drukste moment stond er op de snelwegen 50 kilometer file. Ook in de treinen was het overwegend rustig. Veel treinen waren meer lege plaatsen dan normaal. Nederlandse spoorwegen hadden grote drukte verwacht. Vanwege defect materieel zijn veel treinen ingekort. De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid. De problemen met de wekfunctie van de iPhone zijn nog niet voorbij. Ook vandaag melden mensen dat de wekker niet afging. Fabrikant Apple liet gisteren weten dat het probleem vandaag vanzelf opgelost zou zijn. De eerste twee dagen van het jaar hadden veel iPhone-bezitters zich verslapen... doordat de wekker het niet deed. Vanochtend klaagden behalve in Nederland ook in Azië iPhone-gebruikers... dat de wekker het op de eerste werkdag niet deed. In Australië is tijdens een zware storm het dak van een bioscoop ingestort. Tientallen bioscoopbezoekers raakten licht gewond. In het stadje Bathurst bij Sydney viel in een half uur 10 mm regen. Het dak van de plaatselijke bioscoop kon de hoeveelheid niet aan. Bezoekers dachten in eerste instantie dat het kraken en lekken van het dak bij de special effects van de film hoorde. Het incident heeft niets te maken met het slechte weer in het noordoosten van Australië. Daar staat een enorm gebied onder water en zijn drie mensen omgekomen door zware regenval en overstromingen. Het weer hier in Nederland. Vanaf de Noordzee trekken buien met winterse neerslag het land binnen. Lokaal is hierdoor kans op gladheid. Ook vanmiddag kans op een bui, vooral in het kustgebied.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 Ook het vliegveld wordt dan onbereikbaar. Er wordt flink gehamsterd. Het Rode Kruis is bezig met het inrichten van opvangplekken. Als de rivier nog 40 centimeter stijgt, komt 40% van de stad blank te staan. Het aantal doden door de overstromingen in Queensland van de afgelopen anderhalve week is gestegen tot vier. In totaal zijn sinds de eerste overstromingen in november in Queensland tien mensen omgekomen. De autoriteiten roepen mensen op geen risico's te nemen in de buurt van het water. De Amsterdamse effectenbeurs is dit jaar begonnen met een vliegende start. Na drie kwartier stond de AEX-index 1,3% hoger. Ook de andere Europese beurzen en de beurzen in Azië stonden in het groen. Beleggingsanalisten verwachten over het algemeen een goed beursjaar. Ze denken dat beleggers weer massaal in aandelen stappen. Vorig jaar waren veel beleggers voorzichtig uit angst voor een tweede recessie en door de Europese schuldencrisis. Aandelen zijn mede daardoor gemeten naar de koerswinstverhouding relatief goedkoop. De eerste ochtendspits van het jaar is uitzonderlijk rustig verlopen. Op het drukste moment stond er op de snelwegen 50 kilometer file. Ook in de treinen was het overwegend rustig en veel treinen waren meer lege plaatsen dan normaal. Nederlandse spoorwegen hadden grote drukte verwacht. Vanwege defect materieel zijn veel treinen ingekoord. De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid. In het hele land kan het op lokale wegen verraderlijk glad zijn door bevriezing. Het weer nog. Vanaf de Noordzee trekken buien met winterse neerslag het land binnen. Lokaal is hierdoor kans op gladheid. Ook vanmiddag kans op een bui.